ontvangen van de fractieleiders in de Tweede Kamer. Als eerste komt Maxime Verhagen van het CDA. Vandaag voerde hij gesprekken met vier fractieleiders. VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders hebben bij Lubbers gepleit voor een rechtskabinet. PvdA-leider Cohen en Halsema van GroenLinks hebben nog steeds een voorkeur voor Paars Plus. Servië zal nooit de onafhankelijkheid van Kosovo erkennen. Ook al oordeelde het internationaal gerechtshof dat Kosovo geen internationale wetten overtrad toen het zich afscheidde van Servië. Volgens de Servische president Tadic blijft zijn land Kosovo beschouwen als een Servische provincie. Het vonnis werd met grote spanning afgewacht, vooral door landen die ook grote etnische minderheden binnen hun grenzen hebben. Venezuela verbreekt alle diplomatieke banden met buurland Colombia. Langs de grens geldt met onmiddellijke ingang de hoogste staat van paraatheid, heeft president Chavez gezegd in een toespraak op tv. Hij reageerde op nieuwe beschuldigingen van Colombia dat Venezuela zeker 1500 leden van de rebellenbeweging FARC onderdak biedt. Volgens Chavez is dat onzin en is de houding van Colombia agressief. Een van de ontsnapte pelikanen uit de Beekse Bergen is gevangen. Blauwrik zat langs de snelweg in Den Oever. Veel automobilisten maakten foto's en omdat dat gevaarlijke situaties opleverde... dreef de politie de pelikaan naar een schuur waar de vogel kon worden gevangen. Blauwrik ontsnapte zaterdag samen met Roderik en Groenrik. Roderik keerde binnen een dag terug en Groenrik is onlangs gesignaleerd in Antwerpen. Zwemster Lindsay Heister is in Canada wereldkampioen geworden op het onderdeel 25 kilometer in open water. De Spaanse Dominguez Cabezas en de Française Barot werden tweede en derde.